1 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de orkaan Florence aan de Amerikaanse oostkust is gestegen tot 35. De meeste slachtoffers vielen in de staat North Carolina. Daar kwamen 27 mensen om het leven. Ook South Carolina werd zwaar getroffen. Het is inmiddels gestopt met regenen, maar veel evacuees kunnen nog niet terug naar huis vanwege overstromingen. Veel wegen zijn onbegaanbaar. Zo'n 350.000 huishoudens zitten nog zonder stroom. Dat waren er 1 miljoen. De schade van de orkaan wordt geschat op ongeveer 20 miljard dollar. President Trump gaat later vandaag naar North en South Carolina. Ondernemers die veel geld lenen bij hun eigen BV... moeten over die schuld belasting gaan betalen. Het kabinet heeft die maatregel genomen om de rijksbegroting sluitend te krijgen. Veel directeur-grootaandeelhouders hebben een rekening courant bij hun BV waarmee ze geld kunnen opnemen. Zo ontstaat een schuld. Als die groter is dan een half miljoen euro moeten de ondernemers daarover belasting gaan betalen. Het kabinet verwacht dat de maatregel volgend jaar eenmalig 1,8 miljard euro oplevert en daarna structureel 50 miljoen euro per jaar. Van alle Europeanen doen Nederlanders het vaakst boodschappen via internet, meldt het CBS. Vorig jaar bestelde 29 van de Nederlanders levensmiddelen online, tegen 24 een jaar eerder. Daarmee hebben de Nederlanders de Britten ingehaald, die in 2016 nog Europees koploper waren als het gaat om online boodschappen doen. Levensmiddelen zijn nog lang niet de populairste aankopen op internet. Dat is nog altijd kleding. Bijna 80% van de Nederlanders doet inmiddels aankopen via internet. Daarmee staat Nederland in de Europese top 5. Hekkensluiters zijn Bulgarije en Roemenië. Daar doet nog geen 20% van de mensen, aankopen via internet.